11 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Dit weekende mag er niet worden gedemonstreerd in de Duitse stad Heidenau. Vorig weekende raakte de politie slaags met rechtsextremisten... die tegen de komst van vluchtelingen protesteerden. De lokale autoriteiten willen nieuwe rellen voorkomen. SNS Bank gaat verder als een zelfstandige bank, los van de holding SNS Reaal. De staat neemt de aandelen van de bank over voor 2,7 miljard euro. SNS Reaal, inclusief SNS Bank, werd in 2013 genationaliseerd. Op termijn wil de staat de genationaliseerde bank weer terugbrengen naar de markt. Daarover neemt het kabinet mogelijk volgend jaar een beslissing. De Koninklijke Nederlandse Munt heeft over 2014 een aanzienlijk verlies geleden. Er zijn problemen geweest bij de afhandeling van een grote buitenlandse order, waardoor boetes moesten worden betaald. Volgens staatssecretaris Wiebes is het verlies veel groter dan begin dit jaar werd gedacht. Het bedrijf heeft inmiddels een aantal managers vervangen. ABP, het pensioenfonds voor overheid en onderwijs, heeft alle aandelen Mylan verkocht. Aanleiding is dat Mylan niets doet om te voorkomen dat spierverslappers van het bedrijf worden gebruikt bij het uitvoeren van de doodstraf in de VS. Verschillende Nederlandse investeerders hadden dat geëist. Het van oorsprong Amerikaanse farmaciebedrijf is sinds maart in Nederland gevestigd. Een Amerikaanse jongen van 17 is veroordeeld tot 11 jaar cel voor zijn steun aan IS op Twitter. Ali Amin uit Virginia had een Twitter-account waarmee hij geld inzamelde voor IS en voor reizen naar Syrië. De laatste tijd zijn meerdere jongeren voor steun aan IS veroordeeld, maar Amin is de jongste tot nu toe. NEC heeft het uitduel met Willem II met 1-0 gewonnen en heeft daarmee zijn tweede zege in vier duels te pakken. Navarone voor maakt ook dit keer het enige doelpunt. Het weer droog, vannacht kans op een mistbank. De minima liggen tussen 10 en 13 graden. Morgen vrij zonnig en maxima tot 26 graden. Later in de avond en nacht trekken een paar stevige buien over.